Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Luchtvaartmaatschappijen kunnen veilig over bepaalde conflictgebieden vliegen. Dat schrijft het kabinet in antwoord op vragen van CDA en D66. Vorige maand meldde de NOS dat er nog steeds boven oorlogsgebieden wordt gevlogen, ook door de KLM, onder meer in Mali, Zuid-Soedan en de Sinaï-woestijn. Volgens het kabinet kan dat best als de strijdende partijen niet over bepaalde wapensystemen beschikken. Rond deze tijd begint in Oostenrijk een persconferentie over het drama met de gestikte vluchtelingen. Vanochtend vonden medewerkers van de Oostenrijkse ANWB in de buurt van de Hongaarse grens een vrachtwagen met tientallen lijken. De politie spreekt van 20 tot 50 doden, onder wie een aantal kinderen. De vrachtwagen heeft volgens deskundigen al enige tijd langs de weg gestaan. Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er volgend jaar niet in koopkracht op achteruit. Het Centraal Planbureau had eerder gezegd dat deze groepen in de min zouden komen, maar die minnen zijn nu weggewerkt, melden bronnen in Den Haag. Langs de A73 bij Roermond is een dode man gevonden. Het lichaam werd ontdekt door ambulancebroeders. Drie mannen die even verderop stonden gingen er vandoor in een beige Jaguar en zijn spoorloos. Mogelijk is er een verband met een schietpartij net over de grens in België... waar vanmiddag een lid van een Belgische drugsbende werd geliquideerd. Daphne Schippers heeft zich in Peking geplaatst voor de finale van de 200 meter. Morgen is ze een van de favorieten voor de wereldtitel. De finale wordt morgenmiddag om drie uur Nederlandse tijd gelopen. Usain Bolt heeft na goud op de 100 meter ook de 200 meter gewonnen. Hij was twee tiende seconden sneller dan zijn rivaal Justin Gatlin. De Nederlandse hockeymannen hebben in Londen de finale bereikt van het EK... door in de halve finale met 1-0 te winnen van Ierland. En Tom Dumoulin moet na één dag zijn leiderstrui in de ronde van Spanje afstaan aan Esteban Chavez.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 Het komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht eh, tussen het Malieveld in Den Haag en Voorburg staat 3 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht en verder in de richting van Utrecht staat er dan ook nog 10 kilometer tussen Zoetermeer en Gouda door een ander ongeluk. Hier is eh, de linker rijstrook afgekruist. A12 richting Den Haag. Dus de andere kant op tussen Driebergen en Harmelen. 14 kilometer door een ongeluk. Hier zijn alle rijstroken weer open. En de A28 naar Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof.